Deze jongen uit Arkansas schuilde met zijn familie in de kelder van zijn oma. Once the door closed, you could just feel the pressure. It's like atmospheric pressure. We just heard the wind. Just it was like a train coming towards us. Amerika heeft vaker last van tornado's. Volgens de Amerikaanse weerdienst gaat het er nu hevig aan toe, maar is dit seizoen erger dan anders. Een grote reddingsactie op de Maas bij Maastricht vanmiddag. Daar is een bootje met twee mensen omgeslagen. Eén persoon is omgekomen, de ander is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om een vader en zoon. Bij de reddingsactie werden ook duikploegen en heli's ingezet. Ken die palen die soms op de weg staan en de grond in kunnen verdwijnen? Die kosten de gemeente Den Haag klauwen met geld. Het zijn pollers die naar beneden horen te gaan voor bijvoorbeeld hulpdiensten of bevoorrading. En ze doen het daar vaak niet, waardoor de gemeente er een verkeersregelaar naast moet zetten. En dat kost Den Haag tonnen, ontdekte Omroep West. Sinds 2020 is de gemeente er een half miljoen aan kwijt. En vandaag vier wedstrijden in de Eredivisie... waarbij Feyenoord een reuze stap zet op weg naar de landstitel. De eerste weer sinds 2017. Ze wonnen tegen Sparta met 1-3. Ajax tegen Go Ahead eindigt in een 0-0 gelijkspel. En met nog zeven wedstrijden te gaan is het verschil tussen Feyenoord en nummer 2 Ajax... en nummer 3 PSV 8 punten. In Utrecht werd tegen Volendam de een na de andere goal afgekeurd, zag onze commentator. Het staat 1-0, maar het goal wordt eh, gecheckt. Ja, hier worden ze natuurlijk helemaal gek van bij Utrecht. Ik ben toch bang dat Martens zal zeggen... ik kan niet anders dan weer die goal afkeuren. Ja, buitenspel. Oeh, hier worden ze knettergek van. En uh, Silberbouwer is woest werkelijk. Kijken of Van Seumeren nog op zijn plek zit. Of dat hij al onderweg is naar Makkeli in Zeist. Want zover is het niet. Ja, de wedstrijd eindigde daar in een 1-0 winst voor Utrecht. Dan nog het weer vanmiddag op steeds meer plekken zonnig. Het is een graad of 10. Vannacht kan het gaan vriezen. Morgen een zonnige dag, dan ook zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Uh, and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me.